reeks recente geweldsincidenten in Eindhoven heeft te maken met de hennepteelt en de georganiseerde misdaad. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd in de gemeenteraad. Hij sprak over vijf incidenten de afgelopen twee weken. Daaronder was de beschieting van een huis zondagavond, waarschijnlijk met een mitrailleur. Volgens Van Gijzel komt het geweld voort uit het koffieshopbeleid. Volgens hem hebben koffieshophouders banden met criminelen. Hij wil meer controle op de aanvoer van de drugs. De Eindhovense politie heeft extra mankracht ingezet bij het onderzoek naar het recente geweld. Het is nog onduidelijk of er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het kabinetsplan om vooral in de Randstad in nieuwe wegen te investeren. Minister Schult wil vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer asfalt. Coalitiepartner CDA is het daar niet mee eens, zo bleek bij de begrotingsbehandeling. CDA wil het beschikbare geld over het hele land verdelen. Morgen moet duidelijk worden of Schultz een Kamermeerderheid achter haar plan krijgt. In het debat was er veel kritiek op het VVD-voorstel om de maximumsnelheid zo snel mogelijk naar 130 kilometer te verhogen. Ook minister Schultz voelt daar niet voor. Ze wil eerst de effecten op onder meer de verkeersveiligheid en het milieu onderzoeken. Dierenpark Emmen lijkt gered. De directie en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een saneringsplan. Er komt een nieuwe CAO en een nieuw sociaal plan. Ze moesten er vandaag uitkomen, anders zou er geen lening komen van de gemeente Emmen... en zou het dierenpark failliet gaan. In de glascontainer in de wijk Eskamp in Den Haag is vanavond het lijkje gevonden van een pasgeboren baby. Er was een telefonische tip binnengekomen. Naar aanleiding van die tip kon ook een 26-jarige vrouw als verdachte worden aangehouden. Dat het weer nog vannacht opklaringen en min 4 tot min 9 graden. Overdag maximaal min 3 bij een snijdende noordoostenwind.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 Oh, yeah, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me, more than me. Oh, oh, oh, your eyes take over me, they holding me, feel like they are controlling me. Yeah, break it down.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 Video staat op ZFM. Jouw keuze is terug na het nieuws.